Ook het Vondelpark is vol. De ingangen waren al afgesloten. En nu wordt iedereen opgeroepen om het park te verlaten. Ja, jammer. Maar uh, gaan we een rondje lopen, andere ingang vinden. Aan de andere kant staan een duizendtal, tweeduizend jonge mensen te feesten en te hossen. En met wat drank op wordt het op een gegeven moment iets anders. En met corona kan het eigenlijk niet. Dus dit zat eraan te komen. Morgen zijn ook weer versoepelingen, dus had ik gehoopt dat we er tussendoor konden glippen, maar helaas. <laughs> Ook in een parkje in Breda mag er niemand meer bij en in Arnhem is de markt afgesloten, maar dat heeft ook te maken met een demonstratie. In Breda liep een avondje voetballen met wat muziek uit de hand gisteren. Een groepje vrienden trapte een balletje, had een box aanstaan. Een buurman schreeuwde uit het raam of het wat zachter kon. De mannen gooiden het volume naar beneden en even later kwam diezelfde man schreeuwend naar buiten met een levensecht lijkend geweer en begon ook te schieten. De jongens hoorden de kogels langs zich zuizen. De man is opgepakt. Met zijn geweer bleek hij plastic balletjes te schieten. Een granaat is vanochtend in het Gelderse Dingsperlo gevonden... toen mensen in de tuin aan het graven waren. De buurt werd ruim afgezet vanwege de bom, vertelt de politie. Hij is natuurlijk vanuit de oorlog. Hè. Dit gaat om een Engelse brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Een, eh, een zogenoemde 100-ponder. Eh, dus ja, die worden, eh, die worden vaker aangetroffen. maakt het niet minder gevaarlijk. Dus nou ja, goed dat deze bewoners zo alert zijn geweest en ons hebben ingeschakeld. Inmiddels is de bom veilig in het buitengebied ontploft. En in België gaan de terrassen als het goed is op 8 mei weer open. Maar dat geldt mogelijk niet voor een brasserie in Moerbeke-Waas. Tijdens de lockdown kregen klanten die eten afkwamen halen porseleinen borden mee. Want Carpaccio van een mooi bord smaakt beter dan van een aluminium schaaltje was het idee. Maar bijna niemand heeft de dure borden teruggebracht. De chefkok roept iedereen op de dure borden alsnog terug te brengen, want anders kan de tent niet open.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 that she'd be faithful, waiting for me to come home. To come home if I just a boy. You don't understand. You're just a boy. shakalaka, boom shakalaka, oh yes la perna empieza. Ah, ah. hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, hasta que nos queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas. Como, como nudo de corbata. Como, como, como garrapata.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 Walking down the street, I call your name. All this time you led me astray. Make love to you, I do the same. Now I know you blinded me. And there were days when I went completely blind. I thought I was over you, really.